Het nos De werkloosheid onder Polen in Nederland is vorig jaar geborgen over de explosieve stijging van het aantal Polen in de WW en bijstand. Maar dat is niet op te maken uit de cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Het aantal midden oost europeanen zonder baan in Nederland daalde van 8,4% in 2010 naar 7,2% vorig jaar. Binnen deze groep vormen Polen het grootste deel. Kamp komt binnenkort met een toelichting. De Tweede Kamer had daarom gevraagd. Uit de werkeloosheidscijfers van het CBS valt verder op te maken dat de werkeloosheid onder autochtonen vorig jaar daalde, maar onder allochtonen licht is gestegen. Het Universitair Medisch Centrum Utrecht heeft een nieuwe behandelmethode gevonden voor patiënten met prostaatkanker. Artsen bestralen niet meer de hele prostaat, maar alleen de tumor. Met de nieuwe techniek wordt het gezonde prostaatweefsel niet aangetast en is er minder kans op complicaties als blaas- of darmbeschadiging. Inmiddels hebben 180 patiënten de nieuwe behandeling gekregen en het UMC Utrecht is voorzichtig optimistisch. Het lijkt erop dat de nieuwe aanpak net zo veilig is als de oude. Elk jaar krijgen 10.000 Nederlandse mannen prostaatkanker. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gladheid op de wegen door de sneeuwval. In het hele land zijn strooiploegen bezig om de wegen begaanbaar te houden. Eerder op de dag gaf het KNMI een waarschuwing voor extreem weer in het midden en westen van het land. Verwachting is dat zo'n 3 tot 5 centimeter kan vallen. De sneeuw trekt in de loop van de dag van het noorden naar het zuiden. Door de kou is de vraag naar strooizout flink toegenomen. In Oekraïne is het aantal doden als gevolg van de kou boven de 100 gekomen. Het is daar zo'n 35 graden onder nul. Dat geldt ook voor andere delen van Oost-Europa en Scandinavië. Het weer. Het is nu min 4 op de Wadden tot min 15 in Zuid-Limburg. In de noordelijke helft sneeuwt het dus en de sneeuw die breidt zich uit naar het zuiden.